Linde met het NOS-journaal. Het staakt het vuur in het zuiden van Syrië lijkt stand te houden. De wapenstilstand ging gisteren in, maar gevechten gingen door. Vandaag bleef het volgens journalisten en getuigen relatief rustig. In de stad Zweda werd hevig gevochten tussen Druzen en Bedouinen... waarbij ook het regeringsleger en Israël betrokken raakten. Hulporganisaties maken melding van een groot tekort aan voedsel in het gebied... overvolle ziekenhuizen en publieke executies... Nederland wil dat er een onderzoek komt naar het geweld van afgelopen week. Dat maakt demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken bekend. De Belgische koning Filip heeft zich stevig uitgesproken over de situatie in Gaza. In een toespraak voor de Belgische feestdag noemde hij de situatie een schande voor de mensheid. De koning zegt zich aan te sluiten bij iedereen die de wantoestanden in Gaza aan de kaak stelt. Volgens de omroep VRT zijn de uitspraken van koning Filip vooraf goedgekeurd door de Belgische regering. De koepelorganisatie voor Joodse organisaties in Vlaanderen zegt diep teleurgesteld te zijn door de toespraak. Een magneetvisser heeft in Den Haag een tas met 18 vuurwapens opgevist. De tas lag in een sloot. Een deel van de wapens is echt, melden meerdere media na berichtgeving van de lokale site Regio 15. De politie spreekt van een bijzondere vondst. Het is onduidelijk van wie de wapens zijn en hoe lang ze al in het water lagen. De tas met wapens is meegenomen voor onderzoek. DJ Martin Solveig stopt met optreden. De 48-jarige Fransman maakte dat gisteravond bekend tijdens een optreden op een festival. Solveig maakte faam met hits als Hello en Intoxicated. Hij zegt niet waarom hij stopt.